Michel Koenen met het NOS-journaal. De president van Libanon heeft gisteravond met een groep demonstranten gesproken. Ze eisen het vertrek van de regering. Al twee dagen gaan in Libanon mensen massaal de straat op... om te protesteren tegen bezuinigingen en lastenverzwaringen. Gisteravond joegen ordentroepen in Beirut nog betogers uiteen. Er vielen twee doden. De Mexicaanse president López Obrador staat volledig achter het besluit van zijn veiligheidstroepen... om een zoon van drugsbaas El Chapo weer vrij te laten. Die was opgepakt in een huis in de deelstaat Sinaloa... maar de politie werd onder vuur genomen door bendeleden... en daarop werd de zoon weer vrijgelaten. Zeker acht mensen kwamen om het leven, meer dan twintig anderen raakten gewond. Door de zoon vrij te laten zijn mensenlevens gespaard, zegt de Mexicaanse president. El Chapo was jarenlang de baas van het beroemde Sinaloa-drugskartel... en nu hebben zijn drie zoons het voor het zeggen. De massale demonstratie in het centrum van Barcelona gisteren... is voor een deel uitgelopen op rellen. Een klein deel van de ongeveer half miljoen betogers... stak vuilcontainers in brand en bekogelde de politie. De protesten waren al voor de vijfde dag op rij. De demonstranten zijn woedend over de veroordeling van negen Catalaanse separatistenleiders afgelopen maandag. De afgelopen dagen zijn al zeker 130 mensen opgepakt. Ook gisteren is weer een onbekend aantal demonstranten gearresteerd. En Nederland is medeschuldig aan de huidige situatie in het noorden van Syrië. Dat vindt de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. In Nieuwsuur zegt hij dat het vertrek van Nederland uit Syrië... heeft gezorgd voor een domino-effect van landen die de regio verlaten. De ambassadeur erkent wel dat de situatie in Syrië escaleerde... nadat Amerika besloot zich terug te trekken. Het weer nog. Vannacht is het droog en op veel plaatsen grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag blijft het grijs. Op veel plaatsen valt enige tijd regen of motregen. Het wordt een graad of 14. Morgen bewolkt met vooral in het oosten regen. En aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. I think I feel. Thank you. sounded familiar to me. And suddenly the bass popped in, and my heart almost exploded through my mouth. And I felt like I saw God. I said, I belong here. just ask you about it. And then when the time came, I wasn't for you? Would you like that one? Cause I could do it again. And again, and again, and again, and again. doing? Let's call them over. What? Was that the doorbell? Maybe it was the mail lady. Call her up. Don't you got a puppy? Free. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. come to my sweet melody. baby. I have to praise you like I should.